Looking for a new star to put you in a trance. Let's go all a factory. Eight days a week. Try to make that love. Damn what a beat. Cartoon capers. Happen in reality. rich man, poor man, living in fantasy. Let's go out. Got to be a man of war. California dreamers sinking in the sand. The Hollywood swears are living in Disneyland.